6 uur. Kirsten Klomp met het NOS. Frankrijk en Duitsland willen dat de Europese Unie flexibeler wordt. Volgens Duitse media leggen ze hun plan vandaag voor aan Italië, Nederland, Luxemburg en België. De vier medeoprichters van de EU. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier en zijn Franse collega Ero vinden dat er meer ruimte moet zijn voor EU-landen die niet verder willen integreren in Europa. Na het Brexit-referendum zien de twee landen het als hun gezamenlijke opdracht om te voorkomen dat andere lidstaten ook uit de EU willen stappen. Bij hevige bosbranden in Californië zijn twee mensen omgekomen. Tientallen huizen zijn in vlammen opgegaan. Hele woonwijken van het populaire vakantiedorpje Lake Isabella in het Sierra Nevada-gebergte zijn in de as gelegd. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat het dodental nog oploopt... omdat nog niet alle huizen goed zijn doorzocht. De gouverneur van Californië heeft een noodtoestand uitgeroepen... om geld en middelen vrij te maken om de brand te bestrijden. En in de Amerikaanse staat West Virginia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Door de zware regen zijn meer dan 100 huizen verwoest en zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder stroom. Het zijn de ergste overstromingen in West Virginia in 100 jaar. Het Rode Kruis rijdt vanaf vandaag met zwaailichten en sirene. De teams die in actie komen bij rampen en grote ongelukken... moeten zo snel mogelijk ter plekke kunnen zijn. Het zwaailicht is blauw en de sirene is hetzelfde als die van normale ambulances. Het Rode Kruis heeft 50 extra chauffeurs opgeleid voor het rijden met grotere snelheden... aangepaste verkeersregels en de risico's die erbij horen.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

Laat je horen, twee keer. Laat je horen, drie keer. Laat je horen, vier keer. Vijf, vier, drie, zes, is mijn nummer. Ik zeg vijf, vier, drie, zes, is mijn nummer.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 Zij. tijd.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 segundos. Chihuahua.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 We had diamonds